Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een eerste verdachte opgepakt voor mishandelingen op Mallorca. Een man van 19 uit Hilversum zit nu vast. Hij wordt verdacht van twee mishandelingen en daarmee twee keer poging tot doodslag. Maar op beelden is niet te zien dat die Carlo van 27 uit Waddingsveen schopt. Die overleed aan zijn verwondingen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn daar nog veel vragen over, omdat het niet op camera staat. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat er nou precies is gebeurd rondom het eh, overleden slachtoffer. Daar zijn we heel druk mee bezig. Er zijn nog meer camerabeelden uit de omgeving beschikbaar. Op het moment dat we die krijgen gaan we daar natuurlijk meteen mee aan de slag. En daarnaast hebben we inmiddels met verschillende getuigen gesproken. Daar komt ook belangrijke informatie uit. En als je de getuige van was, vraagt het OM je om je te melden. Dat hebben al elf Nederlanders gedaan. Acht van hen deden zelf ook aangifte dat ze een klap of schop kregen die avond. De politie zet een mobiele politiepost neer in de wijk Feyenoord in Rotterdam. Er zijn afgelopen nacht de huizen beschoten. Op de post kunnen mensen terecht voor info en om tips te delen waar vuurwapens zijn. Als dat leidt tot het in beslag nemen van een pistool krijg je 750 euro. De leegloop bij AZ gaat maar door. Aanvaller Myron Boadou vertrekt naar Monaco. De spits van Jong Oranje levert waarschijnlijk tegen de 20 miljoen op voor de club uit Alkmaar. Eerder ging Kelvin Stengs al weg bij AZ en ook Wijndal en Koopmijners lijken te vertrekken. Gaan de komende tijd een hoop grote prikstraten dicht. De megahallen zijn niet meer nodig, nu veel mensen een coronavaccin in hun armen bezitten. Verslaggever Mark Hamer loopt door de XL-locatie in Houten, vlakbij Utrecht en ziet dat het inderdaad wel mooi geweest is. Ja, ik merk wel een verschil hoor met twee maanden geleden. Toen stond ik niet hier, maar bijvoorbeeld bij de jaarbeurs. Toen stond er echt een enorme rij uh, eh, voor lak voordat hij open ging. En dat was ook een, een enorme stroom die, eh, die langskwam uh, die, die dag. En ja, als ik nu kijk, het druppelt wat binnen. De GGD blijft nog wel prikken in bijvoorbeeld buurthuizen, moskeeën en prikbussen. Heb ik het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag hier en daar een buitje, soms met onweer.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 You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh oh. oh like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh, oh, no, baby, let them baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh.